9 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zitten weer meer jongeren in de bijstand. Alleen al in de eerste drie maanden van dit jaar kwamen er bijna 3500 nieuwe jongeren bij. Het aantal jonge bijstandsontvangers stijgt nu al een jaar. Jonge mensen hebben vaak flexibele contracten in bijvoorbeeld de horeca of een poppodium... en hebben er nog maar weinig werkjaren op zitten. Daardoor krijgen ze geen of maar een korte WW-uitkering en belanden ze sneller in de bijstand. Op een provinciale weg in Borger in Drenthe is gisteravond een zwaar ongeluk geweest. Zes auto's knalden daar op elkaar. Vier mensen overleefden het niet, vijf raakten zwaar gewond. De politie kan nog niet zeggen hoe het ongeluk gebeurd is. De verkeersongevallendienst die doet hier eh, onderzoek eh, ter plaatse hoe de aanrijding heeft kunnen ontstaan. Maar daar, zoals u weet, het is een zeer complexe aanrijding met zoveel personen, auto's en gewonden. Eh, daar kan ik u helaas nog niets over zeggen. Suriname gaat vandaag weer in lockdown. Ze maken zich daar zorgen over de Braziliaanse coronavariant. Dus om te voorkomen dat heel veel mensen ziek worden... gaat het land de komende tijd op slot. Er mag voorlopig maar één iemand per gezin boodschappen doen. En dat is niet alles, vertelt onze correspondent. Wat er ook gaat komen, maar dat is nog niet helemaal bekendgemaakt... maar dat was bij een eerdere lockdown wel zo... is dat mensen dan ook aan de hand van hun achternaam... en een alfabetische volgorde op straat mogen zijn. Op die manier wil Suriname ervoor zorgen dat het de komende komende weken rustig blijft. En veel scholieren hebben net hun lesboek opengeklapt in een echt lokaal. Vanaf vandaag mogen middelbare scholen weer helemaal open en zitten de Zoomlessen erop. Dit meisje in Zutphen is nog niet dol enthousiast. Half leuk, half leuk. Ehm, ja, ik had liever... De klas zien is wel leuk, maar de thuis per dag vond ik wel... Eh, dat is wel nice. Ook sommige scholen zien het nog niet helemaal zitten. Zij willen het liefst tot aan de zomervakantie voor de helft online les blijven geven. Ze kunnen dan wel op het matje geroepen worden door de inspectie. Want vanaf volgende week maandag zijn scholen verplicht om de boel open te gooien. Het weer, echt een zomersweekje. Als de zon opkomt is het al snel warm. Vanmiddag 23 graden. Alleen langs het strand is het door de wind iets koeler. CFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat de file bij Amsterdam op de A10 Oost richting de A10 Zuid.